Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het katshuisoverleg tussen leden van het kabinet en OMT-deskundigen is voorbij. Er is besproken of er 28 april al versoepelingen mogelijk zijn. Daarover is niets bekendgemaakt. Maar volgens ingewijden is het kabinet er iets positiever over dan afgelopen week. Toen waarschuwde premier Rutte dat de besmettingscijfers er niet goed uitzien. Komende dinsdag wordt een besluit verwacht. Vier ziekenhuisbestuurders, een paar artsen en de grote zorgverzekeraars schrijven in een open brief aan minister De Jonge dat de honderden miljoenen voor proefevenementen niet goed zijn besteed. Ze schrijven dat de zogenoemde testsamenleving, waarvoor nu wordt geëxperimenteerd voor zo'n 925 miljoen euro, er waarschijnlijk helemaal niet komt. Als vanaf juli alle mensen die dat willen zijn gevaccineerd, schrijven ze... zullen ernstige complicaties bij corona nog maar zeer beperkt voorkomen. De petitie tegen de 538 Oranjedag in Breda is inmiddels 230.000 keer ondertekend. Een arts van het Amphia ziekenhuis in de stad lanceerde dat initiatief gisteren. Hij stelt namens verontruste zorgverleners, patiënten op wachtlijsten, hun naasten en anderen dat het Field Lab experiment moet worden afgeblazen. De gemeente Breda heeft het kabinet gevraagd of het nog altijd voorstander is van het evenement aanstaande zaterdag. Er moeten 10.000 geteste bezoekers komen. En aanhangers van de Russische oppositieleider Navalny willen woensdag de straat op in Moskou en Sint-Petersburg voor een groot protest. Ze hopen in totaal op meer dan een half miljoen betogers. Dat zou het grootste massaprotest zijn sinds de februari-revolutie van 1917. Navalny zit in een gevangenkamp en heeft ernstig medische klachten. Hij is ook in hongerstaking. Volgens zijn aanhangers gaat de gezondheid van de oppositieleider hard achteruit. Het weer, vannacht een graad of drie met een mistbank. Morgen wisselend bewolkt, later op de dag een paar buien, vooral in het zuiden. Mogelijk met onweer. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.